zonnetje gaat schijnen. De zomer is in blauw. De wolken die verdwijnen. Dus gaan we naar het strand. Een dagje fijn naar Zandvoort. De duinen en de zee. Lekker lang naar licht gezonnen met de grote